Maar dat is nu teruggedraaid door de hoogste rechter voor het bedrijfsleven. Die zegt dat de staatssecretaris die erover gaat de regels te streng had gemaakt. In Duitsland zijn honderden vluchten geschrapt. Het grondpersoneel van Lufthansa is aan het staken. Het gebeurt onder meer in Frankfurt, Düsseldorf, München en Berlijn. De stakers willen meer loon, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Zij eisen nou, onder andere 12,5% verhoging in een jaar. En Lufthansa biedt 10%. En in coronatijd is het personeel gevraagd om een deel van hun inkomen in te leveren. Daar zouden ze nu een deel van terug willen. Nu zij zeggen dat het eh, bedrijf veel winst maakt. En dat zien ze ook nog niet gebeuren. Dus blijven ze nu weer staken. Het is de tweede staking in korte tijd bij Lufthansa. Twee weken geleden werden ook al zo'n 900 vluchten gecanceld. Een babyboom in Beekse Bergen. Voor de derde keer in vier maanden tijd is daar een olifantenkalfje geboren. Het is een meisje. Ze heet Tandai is nog nooit eerder gebeurd dat in een Europese dierentuin in zo'n korte tijd drie olifanten zijn geboren. Het komt allemaal door een internationaal fokprogramma. En het geluk kan niet op voor archeologen. 2000 jaar oude papyrusrollen kunnen met kunstmatige intelligentie voor het eerst gelezen worden. De rollen zijn gevonden in een oud Romeins stadje dichtbij Napels. Ze zijn helemaal verkoold door de lava. Maar drie studenten slaagden er toch in om met AI te zien wat er staat, vertelt correspondent Helene Daans. En dat dat gelukt is voor de eerste keer ooit vindt papyroloog Gianluca Del Mastro natuurlijk fantastisch. Hij toont mij hier het resultaat van die artificial intelligence. 15 alinea's Griek tekst. Ja, wat er op de andere 500 papieren rollen staat, dat weten we binnenkort. We hebben nog het weer, wolken, af en toe zon. Trekt wel wat verder dicht en in het westen is er kans op motregen. Het is vandaag 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Een kapotte vrachtwagen veroorzaakt file op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten file rijden.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 still There's a road going down the other side of this field forget where you're coming from Never pretend that it's real Soon this will all be someone else's dream This will be someone else's dream arms of disappointment for so long.